met het NOS-journaal. In het samen met overlevenden en nabestaanden de schietpartij in Florida herdacht. Vorige week schoot een 19-jarige man op een school in de plaats Parkland 17 mensen dood. Na een gebed gingen de gasten het gesprek aan met Trump. Ze riepen hem op meer te doen aan de veiligheid op scholen. Trump betuigde zijn medeleven en zei dat hij nadenkt over het bewapenen van schoolmedewerkers. Eerder deze week liet hij weten dat hij wil kijken naar betere screenings van mensen die een vuurwapen kopen. Ook wil Trump een verbod op bumpstacks, een opzetstuk waarmee een semi-automatisch wapen een automatisch geweer wordt. Het internationale Rode Kruis onderzoekt berichten dat hulpverleners schuldig zijn aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de berichten zeer serieus te nemen. In het zuiden van Peru zijn tientallen mensen omgekomen bij een busongeluk. De politie zegt tegen persbureau AP dat er zeker 44 doden zijn en ongeveer 20 gewonden. De dubbeldekker raakte om nog onbekende reden van de weg. De bus reed in een klif en viel zo'n 200 meter omlaag. De coalitie van oppositiepartijen in Venezuela doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de presidentsverkiezingen in april. De partijen boycotten de stembusgang op 22 april. Ze noemen die frauduleus en illegaal. President Maduro was al van plan om de partijen uit te sluiten van de verkiezingen. Het Champions League-duel tussen Manchester United en Sevilla is geëindigd in 0-0. Vlak voor tijd scoorde Lukaku voor United, maar die goal werd afgekeurd wegens hands. In de andere Champions League wedstrijd vanavond heeft Shakhtar Donetsk met 2-1 gewonnen van AS Roma. Het weer nog, het is een vrij heldere nacht, het blijft droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 in het westen en min 5 in het noordoosten.